Place on the burner and bring to a boil it, that's it, that's it right there. Now be Uit lang vervlogen tijden, deze van eh, King Curtis en de Memphis Soul Stew. Het komt uit eh, 1967. En eh, die Ken Curtis, ja, het was bepaald geen kleintje. Hij eh, kwam oorspronkelijk uit, eh, uit Texas, maar overleed al op 37-jarige leeftijd in New York. En hij deed onder andere ook mee op uh, Jackie the Jack van de Coasters. Maar ook Respect van Rita Franklin. Ook daar deed hij de saxofoon op. En ja, dit is een van mijn favoriete liedjes de alle tijden. Deze Memphis Soul Stew. King Curtis. Prachtige opbouw zit erin hij, ehm, hij heeft het eigenlijk over zijn Memphis stoofpotje. En hij vertelt ja, hij, hij, vertelt over de belangrijkste ingrediënten van deze stoofpot. Eh, basgitaar, slagwerk. En dan deed hij zelf ook nog de, eh, de saxofoon. En eh, dat bouwt prachtig op King Curtis en de Memphis Soul Stew aan het eh, begin van deze nieuwe Frieknacht. Vrienden, welkom. Goeienacht. Dit is eh, tot twee uur vannacht. Lekker frieken. Lekker eh, veel nieuwe muziek. Laten we maar meteen beginnen. Ja, dit is meteen een hele bombastische track. 25 oktober dan komen zij met een best-of. Ik heb het over de editors. Er zullen ook drie nieuwe liedjes op staan, waarvan dit er één is. Black Gold. Editors en Black Gold. Ja, ik vind het toch wel een van de betere bands van eh, dit moment. Juist omdat ze iedere keer weer een stapje vernieuwen, weet je wel. Ieder album klinkt anders van deze band. Editors, Black Gold. Er komt dus een best-of aan. Best of Editors. Die verzamelen laat ik uit ook Black Gold heten. 25 oktober komt hij uit met de 13 grootste hits van de band. En ook drie nieuwe liedjes, waarvan eh, dit er eentje was. Black Gold. Nou ja, nou, deze inderdaad natuurlijk dan. legs and they started walking. And the apes climbed down from the trees and grew tall and they started talking. And the stars fell out of the sky and my tears rolled into the ocean. And now to matter. Cause if you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you. als je de nieuwe single van de Editors draait en die heet Black Gold, dan kun je er eigenlijk maar één track achterna, of eh, ja, daarna eh, draaien. Dat is eh, natuurlijk Black and Gold van Sam Sparrow. Misschien wel een van de betere liedjes uit The Zero's. Al dus een M van den Hout. Dit is de nieuwe single van Billie Eilish. Die heet All the Good Girls Go to Hell. My far is lonely. Standing there. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Yeah. Don't say I didn't warn ya the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil. cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to ze nou uh, precies helemaal op het einde zegt. Even goed luisteren. I cannot do this snowflake. Oké dan. De nieuwe single van uh, Billie Eilish, All The Good Girls Go To Hell. Van eh, dat waanzinnige debuutalbum hè, wat uh, afgelopen maart uitkwam. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Met ook natuurlijk Bad Guy erop. En Wish You Were Gay, you, you Should See Me In The Crown, When The Party's Over, My Strange Addiction, Bury Your Friend, I Love You. Ach, ik kan door blijven gaan. Maar dit is nou officieel de nieuwe single waar sinds afgelopen week ook een, een clipje bij zit. Ja, en zij is zo ongelooflijk origineel eh, in wat ze Ik vind, ik vind het zo goed. Billy Eilish en all The Good Girls Go To Hell. Ehm, er komt een, eh, een, nieuwe plaat, een negende plaat van eh, de singer-songwriter Fink. Dat gaat Blam Innocent heten. Eerder ehm, kwam er al de single af, of ja, We Watch The Stars. Dat was de eerste single. Nu is er een nieuwe single, die kwam afgelopen week uit. Dit is ook ja, de titeltrack Bloom in Innocent. Zo heet hij. Not a single cloud in the sky tonight. Endless, it's endless. And I don't wanna live my life with my feet on the ground. I'm just looking at it. Mm. Just looking at it. Mm. Neither do you know. Neither do you. I wanna see the moon rise up on a different horizon. And I wanna see those cute freckles bloom in the sun. Bloom in the sun. soul. In a soul. Dus er zit eigenlijk niet zoveel uh, eh, verandering in eh, de muziek die hij maakt. Maar soms bij sommige artiesten hoeft dat ook eigenlijk niet. Hè? Fink, Blam Innocent. 25 oktober gaat het eh, negende album van deze Engelse singer-songwriter uitkomen. En we blijven in Engeland. want wie ook met een, een nieuw album komen, dat is de band Falls. dit jaar kwam al deel 1 uit van Everything Not Saved Will Be Lost. Nou, 18 oktober dan komt deel 2 daarvan uit. En eerder kwam al de single Black Bull daarvan uit. Dat was gewoon verstand op nul en eh, lekker hard rammen. Nou is, uh, is, er een nieuwe single uit, de tweede single van het album. En dat is alweer iets meer eh, contrast. Maar nog steeds wel lekker veel gitaren. Want het belooft wel meer gitaarwerk te worden dan dat eerste album. Vols, The Runner. 18 oktober. Dan komt het zesde album uit. Everything Not Saved Will Be Lost. Part 2. Een hoopvolle titel uh, trouwens. Dit is eh, de nieuwe single, de tweede single van het album The Runner. Straks eh, natuurlijk weer een rondje in de platenzaken. Kijken wat er weer nieuw is aan albums, wat we kunnen beluisteren. Want ja, hè, sinds vorige week is natuurlijk het, eh, het albumseizoen, het release seizoen officieel weer begonnen met eh, ja, onder andere Tool en, eh, en Lana Del Rey. Maar nu eerst, ehm, ja, ik heb vorige week heb ik twee keer, zeg maar ieder half uur, een, een original gedaan. Dus ja, want ik, ik, had, ik had toen het boekje niet bij. Ik heb, nou, eh, trouwens een heel mooi boekje. Hè. Pas als je dit, eh, mocht je dit programma dan voor de eerste keer luisteren. Ik, heb, dus in april is er een boekje uitgekomen. Dit is van eh, James Ball. Dat boekje heet Should I Stay or Should I Go? En 87 andere hilarische antwoorden op vragen uit bekende songs. En ehm, ik, was voor, ik was vorige week, ik had dat boekje niet zo 1, 2, 3 bij de hand tijdens de uitzending. Dus, nou, je raadt het al. Nu ieder half uur een, een antwoord op de vraag uit de popmuziek. En ik heb, ik heb, och, ik, ik sta er, ik vind ze allebei te gek. Echt de liedjes ook, maar ook echt de verhalen. Ik heb het al een keer doorgelezen, een paar keer. En eh, ik, ja, vind, ik, vind het, eh, ik vind het te gek. Ook de, de liedjes zelf eh, is helemaal mijn ding. Het volgende uur kan ik alvast verkloppen. Dan komt er een echte Motown-klassieker voorbij. Maar eerst een stukje disco. Ja, we gaan terug naar eind jaren zeventig Toen had je een groep, ze scoorden eigenlijk één wereldhit. En dat was natuurlijk Label, hè, met Patty Label een eh, Lady Marmalade. Want daarin zit natuurlijk de, eh, de vraag... Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Nou, nou, nou, ja. Hè? Ja, moet je daar nou op antwoorden? Wat zou daar nou het antwoord op, zijn? Nou, eh, deze vraag is in de loop der jaren vaak onderzocht... Ehm, mogelijk kunnen we aan de hand van een in 1989 gepubliceerd onderzoek van twee Amerikaanse psychologen Russell D. Clark en Ellen Hatfield een definitief antwoord op deze vraag vinden. Ja, ze vroegen een groep van vijf vrouwelijke studenten en vier mannelijke studenten om eh, mensen van het andere geslacht op de universiteitscampus te benaderen, zich voor te stellen, te zeggen dat ze de vreemdeling aantrekkelijk vonden en vervolgens een van de volgende drie vragen te stellen. Wil je vanavond met mij uitgaan? Wil je meegaan naar mijn kamer? Of wil je met mij naar bed? Nou, bij de eerste vraag, die betrekking had op uitgaan, was het instemmingspercentage voor mannen en vrouwen vrijwel gelijk. Ja, een verrassend hoog percentage van grofweg 50% zei bereid te zijn tot een afspraakje met een volkomen vreemde. Nou, zodra we overstappen naar de tweede vraag, meegaan naar de Kamer, dan zakt het instemmingspercentage bij vrouwen tot vrijwel nul. En bij mannen is het echter met 69% opvallend hoog. Nou, en op de laatste vraag, op de vraag wil je vanavond met mij naar bed, antwoordde geen enkele vrouw in één van de oorspronkelijke studies met ja. Maar bijna driekwart van de mannen wel. Dus als je een positief antwoord op deze vraag wilt krijgen, vraag het dan aan een man. Is mijn advies bij deze. En dan willen we weten waarom de vraag in het Frans wordt gesteld. Nou, uit een wereldwijd onderzoek van Durex in 2005 bleek dat de Fransen een gemiddelde van 8,1 seksuele partners hadden. En dat is lager dan het wereldwijd gemiddelde van 9 en stukken minder dan de Turken. Want die doen er gemiddeld 14,5. Uh, eh, die hadden er gemiddeld 14,5. En hoewel ze een bovengemiddeld aantal keer seks per jaar hebben, namelijk 103 keer per jaar, hè, die Fransen, uh, liggen ze ver achter op de Grieken, bij wie dat 138 keer per jaar is. Nou, om statisch gezien de grootste kans op een positief antwoord te krijgen, zou je deze vraag dus beter als volgt kunnen stellen komitai mazi mu apopse. Of bugeze binemle uyuyakak misin. Bekijk, nou. Dus eh, wij zijn eigenlijk ook voor, eh, voor de Turken en voor de Grieken. Eh, is dit natuurlijk ook gewoon een perfect oh ja, programma om te beluisteren. Hè? Want. Label, Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec ma ce soir? Vraag dus een man aan een man. Heb je de meeste kans? zo maken omhoog. Nieuws en Miles Kane. Blame it on the summertime. Eh, eerder dit jaar kwam er over, nou nog niet eerder, dit, ja, een paar weken terug, een paar maanden terug, toen kwam er ook al een uh, eh, single van Maas Kane, Can You See Me Now. Maar er is nog niks bekend over een, eh, over een album of iets, of nee, nog niet. Maar dit is wel een hele fijne nieuwe single van uh, Kane. Blame It on the Summertime. Daarvoor Lady Marmalade van Belle. Het antwoord op de vraag, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Op mijn beste Frans. Goed, ehm, er is nieuw materiaal van King Princess. Na vorig jaar een EP uitgebracht te hebben, komt er nu een heel album album. Dat album komt op 25 oktober. Dan gaat dat verschijnen. Dat album gaat heten Cheap Queen. Eh, de titeltrack eh, die is daar ook al eh, van verschenen. Net zoals al een aantal andere liedjes. Uses, Praises, Prophet. En nu is er ja, afgelopen week kwam er weer zo'n promotiesignal uit. En die is eigenlijk ook fraai. Ain't Together, de nieuwe King Princess. love to see someone else call you. And now this in between. You think it's hard for me to tell you falling? i oh, we're falling. Being chill, being chill with you. Oh, it kills. I ain't chill at all letter. We say I love you, but we you don't gotta worry about nothing. Cause everybody knows that you and I got that something. Being chill, being chill with you. Oh, it kills, I ain't chill. En het aller, aller, allernieuwste wat eh, van haar is verschenen. Ain't Together. Ja, dan eh, even iets nieuws. Even een Nederlands fabrikaat. Het is eh, de band rond Benjamin Trouwens. Eh, hij doet ook eh, de verhalen voor deze band. Trouwens, zo heet de band. Ze komen uit Amsterdam en eh, ze gaan al een paar jaar mee. ik heb ze een paar jaar geleden ook leren kennen door een heel fijn liedje van ze, Back Down. Ehm, ze hebben nu een, een nieuwe single en ze gaan eigenlijk gewoon op de vrolijke voet verder. Want ja, ze, ze, ze doen gewoon waar ze gebleven waren. Ze maken muziek een beetje tussen de hip-hop en elektronische pop in. het heeft ook een beetje rap-achtig stukjes soms. En ook een beetje dat soul funky-achtig eh, randje, dat hebben zij ook wel. Eh, eigenlijk, eigenlijk van allerlei genres eh, door elkaar, dus alleen maar extra vet. Uh, de nieuwe single I Don't Love You. me stop lying. I see you looking at me like you want my kissing. I see you looking at me like you want my kissing. You are for another kind, you another bitch. Well, sometimes you are, but I think I kinda miss you. Yelling at me, telling me to go. She get creeping on my show, she get driving by my door. Don't lie to yourself. Don't cry, I'm here to help. see the dancing Out for you grabbing on my pants and fuck a romance Cause you don't stand a chance Cause you know I can turn your boyfriend into a fan know that I do And the voice pure gold eyes blue The girl is yours mine too Now back your back see through Now leave his ass and let's move Leave your mess and we cool I don't love you I just crave you baby I can't stop you Cause I made you you till dawn. I'll fight all your shit till it's gone. We break up and make up a lot. You take shots and fake love a lot. Don't you think it's time now to stop? And I know you're kinda crazy. My friends say skip your lady, but I don't think that I can move on or do someone else before I have you on top. I don't Nederlandse band uit eh, Amsterdam. I Don't Love You, zo heet het. Dit is eh, Fleetwood Mac. Exact 40 jaar geleden werd dit een, eh, een hit. Tusk. Fleetwood Mac en uh, Tusk. Het eh, kwam van het, eh, van het gelijknamige album Tusk. Het, eh, volgens mij het twaalfde, ja, twaalfde album van Fleetwood Mac. Exact 40 jaar geleden toen, toen kwam dat uit. Toen kwam deze de, ook in de hitparade terecht. Ook ehm, Sarah was dat, hè, dat, er nog, dat er nog meer op stond. De, meisjes die zaten er ook inmiddels al een tijdje bij. Hè, natuurlijk met Christine McVie en Stevie Nicks. Je had dat tiende album. dat heette gewoon Fleetwood Mac. Dat was eigenlijk al, al heel erg goed. Dus was het tweede album dat Fleetwood Mac uh, heette. In 1968 had je er ook zo in. Daar staat Peter Green natuurlijk nog bij. En eh, nou, in het, op een gegeven moment krijg je natuurlijk Rumors hè, in 1977. Met al, bijna alleen maar hits op die plaat. Een van, nog steeds een van de meest verkochte platen ter wereld. En eh, nou, die Lindsey Buckingham die had bedacht van... Ja, we moeten het nu helemaal anders doen. we gaan een wat meer experimentelere plaat maken. Nou, dat hoor je ook echt wel heel duidelijk. Ehm, de plaat was ook extra lang. En er stonden ook echt wel eh, een aantal uh, goede liedjes op. En het was de duurste plaat eh, tot dan toe gemaakt in 1979. De duurste plaat tot dan toe gemaakt. Fleetwood Mac en, en Tusk. Daarvoor uh, En I Don't Love You. Dit is nieuwe muziek van Grimes. Violence, zo heet hij. Ja. Deze mevrouw, zij maakt echt alleen maar heb ik het idee. Volgens mij snuift en eh, rookt ze ook alles op wat ze tegenkomt in het dagelijks leven. Vind ik eigenlijk wel grappig. Ja, mensen maakt dat grappig Ja, in dit geval mag ik dat wel grappig vinden, denk ik. Want het is ook weer niet dat ze heel sneu bij loopt of zo. Eh, <laughs> maar het is een, eh, aparte dame. Het een jonge dame dit. volgens mij is het nog maar begin 20 of zo. Grimes, de nieuwe single, die heet Violence. Terug naar de gitaren. Dit is eh, weer dat bandje Inhaler met eh, op vocale de zoon van Bono. Hè, van U2 natuurlijk. Zij hebben een nieuwe single die heet Ice Cream Sunday. nieuwe zin van Inhaler Ice Cream Sunday. Ja, het lijkt zoveel op YouTube. Je, je gaat bijna denken van, eh, ja, dit moet YouTube zijn, dit moet YouTube zijn. Dat kan niet anders, kan er niet zoveel op lijken. Maar het is dus echt zo. Want het is de zoon van, eh, van Bono die hier eh, de vocale op deed. Nou, ook YouTube nou even zelf natuurlijk draaien. En dan een van die liedjes die je ja, wat minder hoort... Hè, de jaren 80 eh, periode, hè, al die nummers die hoor je natuurlijk nog heel vaak. Hè. Dat zijn de echte grote hits. Maar in de jaren 90 hadden ze ook nog eh, behoorlijk wat eh, goede platen uit. Bijvoorbeeld deze, een van hun allerbeste. Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Tot zo bij tweede uur.